Volgens ooggetuigen liep de schutter met een pistool het publiek in... en schoot hij gericht op een man die later aan zijn verwondingen bezweek. Er zijn twee mensen opgepakt, maar het is niet duidelijk of daar ook de schutter bij zit. Amsterdam heeft door Seil en het Prinsengrachtconcert een enorm aantal bezoekers te verwerken gehad. De derde dag van het scheepvaartevenement Seil werd door zo'n 500.000 mensen bezocht, veel meer dan de voorgaande dagen. S'avonds was er het Prinsengrachtenconcert waar duizenden mensen op afkwamen. Volgens de Amsterdamse politie zijn beide evenementen zonder grote problemen verlopen. Israël noemt het volkomen onaanvaardbaar dat Iran is begonnen met het opstarten van zijn eerste kernreactor. Het land is bang dat de kernreactor wordt misbruikt voor het ontwikkelen van een kernwapen. Deskundigen achten die kans klein omdat de reactor wordt geëxploiteerd door Rusland en onder toezicht staat van het internationaal atoomprogramma. Toch is Israël er niet gerust op. Gewapende mannen hebben in een hotel in Rio de Janeiro meer dan 30 mensen urenlang gegijzeld. Daar ging een vuurgevecht met de politie aan vooraf, waarbij een vrouw om het leven kwam. Tien bendeleden hadden zich daarna in een hotel verschanst waar ze tientallen mensen vasthielden. Na uren onderhandelen kon de Braziliaanse politie de daders overmeesteren en de gijzelaars bevrijden. Het schilderij van Van Gogh dat gisteren werd gestolen uit een museum in Egypte is nog niet terecht. Gisteravond werd gemeld dat het doek na de diefstal was onderschept op de luchthaven van Cairo. Maar volgens het Egyptische ministerie van Cultuur berust dat op een misverstand. Het schilderij, dat zo'n 40 miljoen waard is, werd in het museum uit zijn lijst gesneden. Het weer. Vandaag vrij veel bewolking met vanmiddag kans op een